De vrouwelijke chauffeur vroeg een groep passagiers om kinderwagens uit het gangpad te halen. Daarop werd niet gereageerd. Toen ze de bus stilzetten kwam een man met een mes naar voren. Hij beschuldigde de chauffeur van discriminatie, bedreigde haar met de dood en stapte daarna uit. De politie in Limburg is op zoek naar getuigen van het incident. In Vlaardingen is een kapitein van een zeeschip aangehouden. De Oekraïner had vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan. De zeehavenpolitie was gealarmeerd nadat de kapitein door de marifoon een onsamenhangend verhaal had opgehangen. De Oekraïner kreeg een boete van 850 euro. Ook is hij zijn baan kwijt. Hij werd door de reder op staande voet ontslagen. In het centrum van Heerenveen zijn twee cafés door brand verwoest... waaronder het bekende schaatscafé Het Houtje... Na wedstrijden in Tiof werden in het café aan de Oude Koemarkt vaak schaatsfeesten gehouden. De brand begon op de bovenverdieping. De vlammen sloegen over naar een buurtcafé en twee restaurants. De restaurants hebben alleen rook- en waterschade. Een medewerker van café Het Houtje is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Telecombedrijf Pretium moet stoppen met misbruik van de naam van telecomwaakhond Opta... heeft de rechter in Haarlem bepaald in een kort geding dat de Opta had aangespannen... In telefoongesprekken met potentiële klanten zei Pretium dat het op bedrijf belde met goedkeuring van de Opta. Zo bleek uit tv-programma's van consumentenrubrieken Radar en Kassa. Pretium moet stoppen met zulke wervingsacties, maar hoeft van de rechter niet te rectificeren. Het weer volop zon, temperatuur tussen 23 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten. Morgen regen en onweersbuien met kans op hagel, windstoten en lokaal veel neerslag.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 It's a sight to see you fade away. The world is this feeling. Catch your breath and leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive.